Van 7 uur. Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Ranomi Kromowidjojo heeft in Rio de finale bereikt van de 50 meter vrije slag. Ze zette in de halve finales de derde tijd neer, 24 seconden en 39 honderdste. Inge Dekker redde het niet, zij werd laatste. Eerder vannacht kwalificeerde Daphne Schippers zich voor de halve finales op de 100 meter. Ze liep een tijd van 11 seconden en 16 honderdste en eindigde daarmee in haar serie als eerste. Windsurfer Dorian van Rijsselbergen heeft zijn Olympische titel met succes verdedigd. Net als vier jaar geleden is hij al voor de afsluitende race van zondag zeker van een gouden medaille. In de kwalificatieserie van 12 races won hij zeven keer. Nederlandse instanties zijn zorgvuldig omgegaan met een Iraakse asielzoeker die in januari in Alfa aan de Rijn zelfmoord pleegde. Dat concludeert de Inspectie voor Veiligheid en Justitie. De man was gefrustreerd door de lange wachttijd voor zijn asielaanvraag. Volgens de inspectie hebben de instanties juist gehandeld. De neef van de hoofdverdachte uit de Netflix-serie Making a Murderer... moet van de rechter binnen 90 dagen worden vrijgelaten. Brandon Dassey zou samen met zijn oom in 2005 een vrouw hebben verkracht en vermoord. Beiden kregen daarvoor levenslang. De rechter zegt nu dat de politie Brandon Dassey onder valse voorwenselen heeft ondervraagd... Bovendien was hij minderjarig en is hij verstandelijk beperkt. De politie in Pakistan heeft een bende opgerold die in ziekenhuizen en kraamklinieken pasgeboren baby's stal. Die werden verkocht aan kinderloze paren. Ze zeiden tegen de moeders dat hun kind na de geboorte was overleden. Zeven mensen zijn aangehouden. Paus Franciscus heeft in Rome een verrassingsbezoek gebracht aan een opvanghuis voor ex-prostituees. De vrouwen komen uit Oost-Europa en Afrika en ze zijn slachtoffer van mensenhandelaren. In Rome worden ze opgevangen door een katholieke liefdadigheidsorganisatie. De paus moedigde de vrouwen aan om sterk te zijn en deed een oproep om mensenhandel te bestrijden. Het weer vanuit het noordwesten raakt het bewolkt. Soms is er wat zon, de meeste kans daarop in het zuiden. In de noordelijke helft van het land kans op een bui. Het wordt vandaag 20 tot 24 graden. Dit is DFM.